uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Japan is de oudleider van de secte van de hoogste waarheid ter dood gebracht. De beweging pleegde in 1995 de gifgasaanval op de metro van Tokio. Ze gebruikten daarbij het zenuwgas sarin. De leider, Shoko Asahara, werd in 2006 al definitief ter dood veroordeeld... maar vanwege beroepsprocedures werd hij nu pas geëxecuteerd... net als een aantal van zijn volgelingen. Bij de aanslag in de metro vielen 13 doden en raakten meer dan 6000 mensen gewond. De secte bleek 20 ton sarin te hebben, genoeg om heel Tokio uit te roeien. Een vrouw uit Texas wordt ervan verdacht dat ze haar zoon van zeven heeft verkocht om een drugsschuld in te lossen. De vrouw van 29 werd vorige week opgepakt nadat een andere vrouw tegen de politie had gezegd dat ze het kind voor 2500 dollar had gekocht. Na een zoektocht van de politie werd het jongetje gevonden. De politie vermoedt dat de vrouw ook bezig was om haar twee dochters van twee en drie jaar oud te verkopen. De politievakbonden roepen hun leden op, om in actie te komen en vanaf maandag lichte vergrijpen door de vingers te zien. Er zullen alleen bekeuringen worden uitgeschreven bij ernstige overtredingen. De politie voert hiermee actie voor een betere CAO. De politiebonden zeggen dat agenten na de grootschalige reorganisatie bij de politie met te weinig mensen te veel werk moeten doen. In een reservaat in Zuid-Afrika zijn drie mannen doodgebeten en opgegeten door leeuwen. Waarschijnlijk gaat het om stropers die het hadden gemunt op neushoorns. De drie waren s'nachts het reservaat binnengedrongen, gewapend met een geweer met geluiddemper, nijptangen om hekken door te knippen en een bijl. De eigenaar van het reservaat denkt dat ze in het donker tegen een troep van zes leeuwen zijn aangelopen die lagen te slapen. Er was volgens hem weinig van de stropers over. Het weer, wolkenvelden breiden zich vanuit het noorden van het land uit. In de ochtend ook nog wolkenvelden, vooral in het noorden en midden. Smiddags komt de zon geleidelijk door en het wordt 20 tot 27 graden.